Bastiaan Nachtegaal met het NOS Journaal. Alle huizen in q was bij 24.000 huishoudens uitgevallen... nadat een gevechtshelikopter tegen een bliksemdraad van een hoogspanningsmast was gevlogen. Urenlang zaten mensen in het donker. In het getroffen gebied werd extra politie ingezet. Toch kwam het in Culemborg tot vernielingen. Geruchten van plunderingen spraken de hulpdiensten tegen. De brandweer hield verzorgingshuizen in de gaten om erop toe te zien dat iedereen zich kon redden in het donker. Bij het helikopterongeluk zijn geen gewonden gevallen. In Griekenland is een Nederlandse journalist opgepakt... die voor het programma Brandpunt bezig was met een reportage over immigranten. Sakir Kader was met een groep Syrische vluchtelingen... in het grensgebied tussen Griekenland en Turkije... bij een rivier die de Grieken zien als militair gebied. Hoewel Kader een Nederlands paspoort bij zich had en twee perskaarten... geloofde de Griekse politie niet dat hij een Nederlandse journalist is. Volgens Brandpunt vanwege zijn uiterlijke naam. Waarschijnlijk blijft hij vannacht vastzitten. In de Verenigde Staten brokkelt de steun voor de in opspraak gekomen republikeinse kandidaat-senator Roy Moore verder af, ook binnen zijn eigen partij. De leider van de Republikeinen in de Senaat, McConnell, heeft Moore opgeroepen om uit de race te stappen om de zetel voor Alabama. Moore ligt onder vuur door beschuldigingen van verschillende vrouwen dat hij jaren geleden, toen hij begin 30 was, seksueel toenadering tot hen zocht. De vrouwen waren toen allemaal tieners. Vandaag kwam er een nieuwe beschuldiging bij. Een vrouw zegt dat Moor haar heeft aangerand toen ze 15 was. Hij was toen 16 jaar. Bondscoach Ventura van Italië heeft zijn excuses aangeboden voor de uitschakeling van zijn ploeg voor het WK. Maar hij ontkent dat hij ontslag heeft genomen, zoals Italiaanse media hadden gemeld. Hij zal opgevolgd worden door Ancelotti. Italië speelde afgelopen avond gelijk tegen Zweden. Doordat de Italianen de uitwedstrijd eerder hadden verloren, mag Zweden naar het WK. Het weer op de meeste plaatsen droog in brede opklaringen.